De Oekraïense minister stelde een staakt het vuren van 24 uur voor, maar daar wilde zijn Russische collega niks over beloven die had wel dreigende taal voor westerse landen die Oekraïne steunen. Degenen die wapens en huurmoordenaars leveren aan Oekraïne moeten begrijpen hoe gevaarlijk hun handelingen zijn, zei de Russische minister. Oekraïne zegt dat ze wel openstaan voor nieuwe gesprekken, maar het is niet zeker of Rusland daarop zit te wachten. Op steeds meer plekken komen opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. In de jaarbeurs in Utrecht bijvoorbeeld hebben ze gisteren een paar honderd bedjes neergezet. Maar die waren afgelopen nacht nog lang niet allemaal bezet. Er sliep maar één gezin zag verslaggever Josephine Tree. Het is toch positief dat er maar zo weinig mensen hier hebben moeten overnachten, lijkt me, of niet? Ja, eh, kijk, wij hebben in principe de locatie om 300 tot 400 mensen hier eh, op te vangen. Ja, en het is gunstig als er niemand komt, maar we hopen wel dat mensen de locaties kunnen vinden. ook op andere plekken worden mensen opgevangen. In het Overijsselse dorp Heino kunnen 900 mensen terecht op een bungalowpark. In Maastricht staan honderden bedjes klaar in een evenementenhal. En in Amsterdam kunnen 900 Oekraïners even bijkomen in een hotel of op een schip. Chelsea-eigenaar Roman Abramovic en zes andere rijke Russen zijn toch op een Britse sanctielijst gezet. Ze kunnen niet meer bij hun geld op Britse banken en kunnen in het Verenigd Koninkrijk geen betalingen meer doen. De Britse premier Johnson hoopt zo de kring rond Poetin nog harder aan te pakken, zegt correspondent Fleur Launsbach. Abramovic heeft zo rijk kunnen worden omdat hij goede banden heeft met Poetin. Die, die, die kliek rondom Poetin, die hebben alle grote eh, bedrijven, energie, mineralen, telecom, et cetera... die hebben ze onder elkaar verdeeld. En daardoor zijn ze zo, eh, ja, zo'n fortuin opgebouwd. En met elkaar bezitten ze meer dan 99% van al het geld in Rusland. Alleen dat clubje rondom Poetin. Het heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de club Chelsea. Zo mogen er voorlopig geen kaartjes voor wedstrijden, shirts of sjaaltjes verkocht worden. En er mogen geen nieuwe spelers gekocht worden. Het weer lekker zonnig vandaag en niet koud. 14 graden in Groningen en 16 in Brabant. Morgen begint ook zonnig, later meer wolken en dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afritweide Wormer en knooppunt Zaandam 4 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest 9 kilometer file met daar meer dan een uur vertraging. Ook daar is de oorzaak een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kans heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke er mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven. Wij willen je vertrouwen waard zijn. Wil jij ook een eerlijke toekomst voor ons dorp? Kies 16 maart, Partij van de Arbeid. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie.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 De Oekraïense minister Kuleba stelde een algeheel staakt het vuren van 24 uur voor... maar volgens hem was zijn Russische ambtgenoot Lavrov niet in staat daar toezeggingen over te doen. Intussen worden weer beschietingen gemeld in Mariupol. Volgens de Oekraïense vicepremier heeft een humanitair konvooi daarom rechtsomkeerd moeten maken... Volgens onbevestigde berichten hebben Russische troepen intussen delen van de stad ingenomen. De jeugdgevangenissen blijven onder verscherpt toezicht staan. Dat heeft de inspectie besloten omdat de problemen nog niet zijn opgelost. De instellingen zijn overvol en kampen met personeelstekorten. Het weer, veel zon, wel is er af en toe wat sluierbewolking bij maximaal 17 graden.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 Half negen in de stad En jij die naar me lacht Ik kon het bijna niet geloven Dat ik jou zou tegenkomen Ik ken je al zo lang Schat jij bent mijn day one Ik ben je man gelopen. Jij, je bent mijn day one.